Eefje Kunnen met het NOS Journaal. President Na een gebed riepen de gasten Trump op om meer te doen aan de veiligheid op scholen. Een geëmotioneerde vader die zijn dochter verloor bij de schietpartij vroeg Trump hoeveel leerlingen er nog moeten worden doodgeschoten voor er actie komt. Het moet hier stoppen, zei hij woedend. Vorige week schoot een 19-jarige man op een school in de plaats Parkland 17 mensen dood. Een deel van de schoolmeisjes die in Nigeria vermist raakten na een aanval door terreurgroep Boko Haram is weer terecht. Tientallen meisjes zijn gevonden door het leger, melden lokale media. Hoeveel meisjes er precies zijn gered en hoe ze eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. Begin deze week pleegde Boko Haram een aanval op een dorpsschool in Dapchi in het noordoosten van Nigeria. In 2014 gebeurde er iets soortgelijks. Toen werden meer dan 270 meisjes gekidnapt uit de plaats Chibok. Vele van hen zijn weer terecht. De meeste werden gehouden als seksslaaf of ze moesten dwangarbeid verrichten. Het internationale Rode Kruis onderzoekt berichten dat hulpverleners schuldig zouden zijn aan seksueel wangedrag. In een besloten Facebookgroep met ruim 4000 medewerkers en oud-medewerkers luchten meerdere mensen hun hart. Een woordvoerder van het Rode Kruis zegt de berichten zeer serieus te nemen. En skier Marcel Hirscher heeft op de Olympische Spelen naast zijn derde gouden medaille gegrepen. De 28-jarige Oostenrijker, die een Nederlandse moeder heeft, was op de combinatie en de reuzenslalom eerder nog de beste, maar bij de slalom maakte hij een fout. Hij miste een poortje en werd gedisqualificeerd. Christoffersen uit Noorwegen gaat na de eerste run van de slalom aan de leiding.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 Er zijn mensen die naar warme landen Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Thank you. grootste kersthits hoor je op ZFM. ZFM. Cause everybody, let's go to Santa's party. It's Christmas time, Christmas time. Everybody, we'll need somebody. It's Christmas time.